Festival is dit jaar in het Zwitserse Basel. Cloud treedt op in de eerste halve finale op 13 mei. En de finale is op zaterdag 17 mei. Bij de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag is 200 liter benzine gebruikt. Volgens Dohem OM is dat uitgegoten over de jurken in de bruidsmodezaak waar de explosie gebeurde. Bij die ontploffing kwamen in december zes mensen om. Een appartementenblok werd compleet weggeblazen. Het OM heeft de verdenking tegen drie van de vier verdachten uitgebreid. Ze worden naast de verdenking van brandstichting ook verdacht van moord of doodslag. In Helmond hebben leerlingen van een basisschool de mazelen gekregen. De GGD Brabant Zuidoost weet niet om hoeveel besmetting het gaat maar adviseert mensen die zich niet lekker voelen om thuis te blijven tijdens carnaval. En de presentatrice van een ontbijtshow in Argentinië kan waarschijnlijk ander werk gaan zoeken. Ze liep vanochtend boos weg omdat er tijdens de uitzending iets misging. Op het moment dat zij het weerbericht wilde doen, kwam op het scherm achter haar de verkeersinformatie in beeld. Zo kan ik niet werken, roept ze, terwijl ze er vandoor gaat. No se puede laburar así. No se puede laburar así. Tranqui, tranqui, tranqui. No pasa nada, mi amor. Tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, no pasa nada. Son días, son días, todos laburamos mucho. Ja, niks aan de hand, zegt haar collega. En we werken allemaal hard. Intussen hoor op de achtergrond hoe zij schreeuwt en vloekend door de gangen loopt. heb ik nog het weer. Het is een zonnige middag bij een graadje of 10, 11.